uur. Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De politie heeft in de huizen van mogelijke jihadisten in Nederland onlangs een automatisch wapen en informatiemateriaal over explosieven gevonden. Dat zei Herman Bolhaar, de baas van het Openbaar Ministerie in Nieuwzuur. Bolhaar noemde de vondsten verontrustend, ook al staat volgens hem nog niet vast dat de verdachten plannen hadden voor aanslagen in eigen land. De afgelopen tijd is het aantal onderzoeken naar jihadisten snel gestegen. Er lopen er nu een kleine 50 en daarbij zijn 70 verdachten in beeld. Bolhaar kondigde verder aan dat justitie justitie in beroep gaat tegen de vrijspraak gisteren van de vrouw die werd verdacht van het ronselen van mensen voor de jihad. Haar man, Syriëganger Maher H., moet wel voor drie jaar de cel in. Door een sein- en wisselstoring zijn in en rond Rotterdam vijf treinen met in totaal zo'n 200 inzittenden gestrand. De NS heeft bussen besteld om gestrande reizigers thuis te krijgen, maar het gaat nog niet zo snel omdat het zo laat niet eenvoudig is om chauffeurs en materieel te vinden. De bussen halen ook mensen op die gestrand zijn op de stations. Door de storing is er geen treinverkeer meer van en naar Rotterdam. Acteur Bill Cosby verbreekt de banden met de universiteit waar hij is afgestudeerd. Hij trekt zich terug als lid van de Raad van Toezicht van de Temple Universiteit in Philadelphia vanwege het seksschandaal waarin hij verwikkeld is. Zo'n twintig vrouwen hebben Cosby de afgelopen tijd beschuldigd van aanranding of verkrachting. Hij zou een aantal van hen hebben gedrogeerd voordat hij zich aan hen vergreep. Voor andere instellingen waar Cosby contacten mee had, was dat al reden om de samenwerking te verbreken. Cosby vertrekt nu uit eigen beweging bij Temple, omdat dat volgens hem in het belang is van de universiteit. Het weer, het is overwegend bewolkt en droog. Vannacht liggen de minima rond het vriespunt. Overdag wordt het 1 tot 4 graden.